Mark Hokke met het NOS-journaal. In Armenië is oppositieleider Pashinyan door het parlement gekozen tot nieuwe premier. Vorige week werd hij nog afgewezen, maar bij een tweede stemming in het parlement lukte het wel. Pashinyan volgt premier en oud-president Sarkisian op, die na grote druk opstapte. Sarkisian was jarenlang als president de machtigste man van Armenië. Het politieke systeem veranderde daarna, waardoor de premier meer macht kreeg. En ondanks een belofte om geen premier te worden, werd Sarkisian dat alsnog... Dat leidde tot dagenlange protesten in Armenië. Hij stapte twee weken geleden op. De Groningse studentenvereniging Vindicat is zijn bestuursbeurs kwijt. De Universiteit Groningen en de Hanse Hogeschool trekken de beurs voor een jaar in. Directe aanleiding is de mishandeling van een student in december. Dat had gemeld moeten worden bij de universiteit, maar dat is niet gebeurd. Europa wil een verbod op plastic wattenstaafjes, schoonmaakdoekjes, drinkbekers en flessen... Eind van de maand presenteert de Europese Commissie die plannen, maar ze zijn nu al deels uitgelekt, schrijft de Belgische krant De Standaard. De commissie wil kijken of plastic vaker kan worden gebruikt of dat er alternatieven zijn voor de producten. Een chauffeur van busmaatschappij Arriva zou zondagavond vlak voor zijn vertrek met een lijnbus in Tilburg een joint hebben gerookt. Een reiziger meldde aan Arriva dat de chauffeur naast zijn bus stond te blowen, de man zegt tegen Omroep Brabant dat, hij bij het instappen, dat bij het instappen de chauffeur zich snel omdraaide om niet betrapt te worden. Maar er is geen twijfel over mogelijk, zegt hij. De chauffeur zou onderweg veel risico hebben genomen Hij reed bijvoorbeeld pilonnen omver die bij werkzaamheden stonden. De reiziger stapte daarna uit en meldde het incident bij Arriva. De maatschappij neemt de zaak hoog op en doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Het weer, veel zon, met vanmiddag 25 tot 29 graden. Alleen op de Wadden is het koeler. Morgen meer bewolking en alleen in het binnenland wordt het dan nog zomers warm. S'avonds neemt de kans op een bui toe. Donderdag is het een stuk kouder met 15...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 Oh jee, Tita, wat gebeurt er nou? Zijn er grobbenbollen? Sorry, wauw, wauw, wauw. Oh, Tita, wat gebeurt er nou? <laughs> oh, Barry Stevens, ja. Vooral doorgaan. <laughs> ik dacht eh, Donald Jones. Maar dat was Barry Stevens. Ik dacht Donald Jones, die vond zijn lullen altijd te gek, hè. Want die zong altijd... Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Maar... Eh, eh, we doen dit stukje Quintijn, kijk eens, dat, dat, dat konneuk en de pijpen, en dat, dat snap ik allemaal. Wie de fuck is Tita Tovenaar? Oh ja, in de dierentuin. Oh ja, dierentuin. 23 jaar geleden is er in de Artis is er een apie geboren. Een chimpanseetje. En nu 23 jaar verder zit het apie nog steeds in hetzelfde kutkooitje. 23 jaar zit daar wil je. Wat zal ik vandaag doen? Zal ik, eh, zal ik in de band gaan slingeren? Of zal ik in de band gaan slingeren? Ik kan ook in de band gaan slingeren. Maar oh, dat had ik gisteren al gedaan. Thunder in the before a storm that rips. Anger in my heart and a finger on my lips. You showed me that silence that haunts this troubled world. You show me that silence Can't speak louder than words Words turn into disaster On the rocks in pieces I know something lives on there but I can't say what it is. You showed me that silence that haunts this troubled world. You showed me that silence can speak louder than words. thunder in the air before a storm that rips. Anger in my heart and a finger on my lips. You show me that silence haunts this troubled world. You showed me that silence can't speak louder than words. You showed me that silence that haunts this troubled. show me that silence. was... Eh, eh, wie was dat ook weer? Oh ja, was Anne Soldaat. Ja, die man die maakt lekkere muziek. Anne Soldaat. En daarvoor Arie en Sylvester. En, eh, nou, voor de mensen die niet zo goed tegen een beetje schuttingtaal kunnen. Nou, helaas dan. dan vooral niet. nou, ze doen het ook niet meer. Maar dat was dan geen aanrader. Oké. <laughs> Nou ja, goed. Maar het was wel gezellig. The Way I Am gaan we draaien. En dat is een nieuwe van de heer uh, Charlie Path. Yeah. Maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. Oh. All I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. try anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure. Baby, that's okay. Baby, that's okay. Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. I'ma tell was dat. Een, eh, nieuwe van hem. Dat hij stond in de release radar. Dus nou ja, dan zeg, dat zal iemand wel nieuw zijn. En het nummer heette The Way I Am. En daarvoor heette het nummer Silent Air. En dat was van Anne Soldaat. Ja, ja. Artiest in het licht. Simone Kleinsma. En moet je horen hoe leuk ze dit gedaan heeft. Because the world is round. It turns me because things that money just can buy. Cause I don't care too much for money, cause money gets got what I got, I'll give to you. Cause I don't care too much for money, cause money, money. You don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the guy that thinks that money just can buy. Cause I don't care Simone Kleinsma. En eh, wat deed ze dit geweldig. Eh, allemaal eh, twee, twee prachtige Beatle liedjes. En het gaat nog een tijdje door hoor. Maar ja, in verband met de, de tijd moeten we toch ook een beetje opletten Ja, we moeten meer doen dan... hè? Ja. wat gaat dat nou eenmaal in het leven. En we moeten ook nog een hapje eten. Dat is ook nog belangrijk. Goed, het was Simone Kleinsma. Eh, ik zet dit nog even uit, want ik moet u nog even wat vertellen. Eh, ja, Simone Kleinsma. Ze is geboren op 8 mei 1958 in Amsterdam. Ja, ja, en zij is natuurlijk, en dat weet iedereen, een fantastische actrice, zangeres, musicalster en presentatrice. Aanvankelijk wilde ze naar de toneelschool, maar het werd uiteindelijk de Kleinkunstacademie. En sinds ze daarvan afkwam, speelde ze in musicals, toneelstukken, ehm, voorstellingen, films en tv-series. Kleinsma is een eh, veelzijdig artiest en ze treedt regelmatig op met een, eh, met een orkest of pianist, veelal Cor Bakker of Tony Eijk. Eh, waarbij ze liedjes zingt uit musicals. En als actrice is ze vooral bekend geworden met de hoofdrol in de tv-serie Case Go. Ja, dat was een ontzettend leuke serie, vond ik dat altijd. Eh, uitgezonden tussen 1997 en 2006 door RTL 4. hierin speelde ze de rol van uh, Kees Heijstee, moeder van Anne, gespeeld door, ehm, door Amber eh, Teteris. Teter, hè? Teterissa, oh ja. En Rudy, gespeeld door Robin John Pian. En uh, echtgenote van Ben Heijstee. En die werd weer eh, gespeeld door uh, Rick Hoogendoorn. En dan 2009-2010 werd deze serie herhaald op Comedy Central Family. En in het seizoen 1996-97 presenteerde zij ook bij SBS 6 het kookprogramma Koken met Kas. Nou, en zo was getrouwd met Guus Verstraten, die helaas niet meer onder ons is. En eh, dat was ook haar vaste, meestal wel haar vaste regisseur. Veel natuurlijk in prachtige musicals, waaronder Mamma Mia speelde ze de hoofdrol. En uh, zij heeft ook nog een keer een tijdje meegewerkt aan de revue van André van Duin. Nou, dat was de Simone Kleinsma. Hartstikke lekker, gewoon een fijn mens en, en topartiesten. En wat ik van de draaide, dat heette Beatles Sequence. Ja, dan heb je mijn hart gelijk gestolen natuurlijk. En eh, dat zijn nog veel meer liedjes, maar eh, in verband met de tijd. U hoorde achtereenvolgens door haar eh, vertolkt ehm, het prachtige Because. En daarna Can Buy Me Love. Nou, weer het mooie. En dan gaan we nu lekker eten. Tenminste. Ja, moet maar Ja. ja, daar ga ik vanuit. Die, eh, dat recept van vorige week heb ik overleefd. Dus, eh, toch? Ja. Dus... Ook weer. Ja, er worden aanslagen op mijn maag gepleegd hoor. Maar eh, dat, maakt allemaal niet uit, dames en heren. We gaan naar het recept. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuine Zandvoort lunch. Ja, en eh, voor vandaag hebben we gekozen voor een koude pasta salade met olijven. Een eh, recept voor twee personen en de bereidingstijd is in totaal ongeveer een kwartiertje. Snel klaar dus. Hier heeft u voor nodig 150 gram pasta. Oh, het is een recept voor twee personen. Dat zei ik al volgens mij. Helemaal vergeten. Als het, Goed, als het voor vier is, verdubbel je gewoon de aantallen, toch? Ja, ja, ja, ja. Heel simpel eigenlijk. <laughs> Eh, u heeft hiervoor nodig 150 gram pasta, een bakje cherry tomaten, een halve komkommer, een bolletje mozzarella, uh, ongeveer 10 olijven en een Italiaanse kruidendressing. En dat mag kant-en-klaar zijn of zelfgemaakt. De bereidingswijze gaat als volgt. Begin met het koken van de pasta volgens de bereidingswijze op de verpakking. En eh, spoel deze met koud water af in een vergiet. En laat het even goed uitlekken. Snij ondertussen de komkommer, de tomaatjes en de mozzarella in blokjes. Giet de pasta af wanneer deze gaar is en spoel het naar... Ja, dat had ik al gezegd. Goed. <laughs> Gaat weer lekker vandaag. Zo'n steek? Ja, zoiets. Ja, zoiets. <laughs> Ehm, ja, meng dan de komkommer, tomaat, mozzarella en de olijven door de pasta... en maak het af met een Italiaanse dressing en wat pesto. Extra, wilt u de Italiaanse dressing zelf maken. Dan gaat dat als volgt. Meng in een kommetje drie eetlepels olijfolie met 1 eetlepel Italiaanse kruiden, een snufje zout, peper, een kwart theelepel knoflookpoeder of een fijn gehakt teentje. En even door elkaar mengen en klaar. En voor een iets frissere smaak zou ik er persoonlijk een eh, eetlepel citroensap bij doen. Lekker fris als maaltijdsalade of bij de barbecue. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Was, was dat die van, eh, van gisteren? Ja. Oh. En je kunt er natuurlijk zelf ook allerlei dingen aan toevoegen... zoals een paprikaatje, een uitje, een charlotje, een lenteuitje doet het nou, heel goed hierbij. Ik heb hem dus zondag varieer. Ik heb hem zondag gegeten, dames en heren, en ik leef nog. Dus... Ehm, ja. Hij is nog eh, in staat om te, kletsen. Dus, <laughs> Ook dat nog? Nou. <laughs> dus het heeft geen desastreuze invloeden gehad. Eh. Hey. Nou, u kunt hem natuurlijk even rustig nalezen. Allemaal eh, een beetje verwarrend allemaal. Maar u kunt het allemaal rustig bekijken. Op onze Facebookpagina staat ook plaatje erbij en zo. En ehm, www.facebook.com schuidenstreep Zandvoort En ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja ja, inderdaad een beetje verwarrend. Ik was een beetje aan het hapselen. Ja. Ja. ja het is je vergeven met dit weer. Eigenlijk hadden wij ook op terras moeten zitten, maar ja. Ja. Doen we zo wel. We zetten het terras maar verklaar, We komen er dan. Nou, zal ik maar plaatje draaien dan? Ja beesten zich vervelen, dan verminken ze Oh, zie zie wel. dan heb je dat weer. Ik ben helemaal vergeten plaat klaar te zetten. Heb, nou jij, heb wat? Heb ik wat? Eh, ja, dan moet ik weer al... <laughs> moet ik een hele lijst hoor. Eh. Ja, daar kan ik allemaal niet op wachten hoor. Dan doe ik, ben ik zo snel... Eh, het is een beetje tropen. Dan gaan je hersens trager werken, geloof ik. Dat zal het zijn. cry. Shut my mouth wide open with a great big kiss. Make me feel like a million. Dr. John was dit. Het nummer duurt nog veel langer hoor. Maar ja, we moeten ons ook in de tijd houden. We moeten naar het nieuws. Creole Moon heette het eh, prachtige werkje van deze razartiest. Dr. John. En eh, wij gaan eh, nu naar het nieuws. Jawel, het nieuws. Woehoe. Het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Met dit, uh, ja, met dit eh, prachtige weer <laughs> waarschuwt de politie, dieren, politie, dierenambulances en dierenartsen... om uw hond vooral niet in de auto te laten. Zelfs niet voor heel even. In de zon loopt de temperatuur binnen in de auto al snel op naar 45 graden of meer. En dat is zelfs met het raam op een kiertje. Doe uw huisdier een plezier en laat het thuis. Of neem hem mee. Maar laat het dier niet achter in een snikhete auto. Kans is groot dat u zelfs na een half uurtje geen hond meer hebt. Ofwel hij is gestikt of hij is in beslag genomen. Daarnaast kunt u ook nog een boete tegemoet zien eh, wegens dierenmishandeling. En eh, toch wel een, eh, een goede tip. En vooral niet doen. ik, er zijn, er lopen ook mensen rond die dat in de gaten houden. En er zijn erbij die niet schromen om uw raampje in te tikken. Zo. Maar dat terzijde. Wandelaars, tuiners en spelende kinderen opgelet. De bloeiperiode van de reuzenberenklauw komt er weer aan. Met zijn imposante omvang en grote bloemen een hele mooie plant om te zien. Maar wie hem aanraakt, komt bedrogen uit. Het sap van deze exoot kan namelijk ernstige brandwonden en zelfs blindheid veroorzaken bij contact met de ogen. Bij huidcontact met de plant duurt, eh, duurt het zo'n 24 uur voordat er wonden ontstaan. Eh, het is bij het eerste contact belangrijk dat je zo snel mogelijk spoelt met koud water en het daarna afdekt. De blaren kunnen beperkt worden en zelfs eh, voorkomen worden door direct zonlicht te vermijden. Zeker bij deze plant is voorkomen beter dan genezen. Dus oppassen geblazen en vooral de gemeente waarschuwen wanneer u één of meerdere van deze planten ziet. Medewerkers van de dierenambulance in West-Friesland... kregen gisteren wel een hele bijzondere melding te verwerken. Een groepje wandelaars stuitte in het streekbos op een Australische baardagaam. De, deze hagedis was wel iets uit de koers... want normaal gesproken komt hij alleen voor in de woestijnen van Australië. In overleg met medewerkers van de dierenambulance hebben de wandelaars de, eh, het dier in een rugtas gedaan totdat een medewerker in de buurt arriveerde. Hij heeft zich vervolgens over een beestje ontfermd. Die bijzondere hagedis is vervolgens overgebracht naar een reptielenopvang.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 ja, lief hè? Lief hè? Ons Beb. <laughs> Eh, vanavond en komende nacht is het blijft het helder en het koelt af naar een graad of 11. Morgen beginnen we met zonneschijn, maar gaandeweg de dag verschijnt er ook wat meer bewolking. En op de stranden kan later zeemist voorkomen. En eh, neem voor eh, eh, de zekerheid een jasje mee, want dat scheelt echt een jas. het blijft wel droog en er staat aanvankelijk geen wind. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten. En dan wordt het dus ook gevoelig koeler. donderdag, hemelvaartdag, is het gedaan met, de zon met het overgoten en aangename weer. Neerslagkansen nemen weer toe. En de temperaturen zijn beduidend lager. Op Hemelvaartdag zelf wordt het niet warmer dan een graad of 13. En ook in het hele weekend liggen de maxima tussen de 14 en 16 graden. Ja, een beetje afzien hè, dit weekend. We zijn alweer te veel verwend. ik hoop niet dat het alle zomer is die we krijgen dit jaar. Want, eh, Nou, dan is het wel Heel erg karig. Dat ook karig. <laughs> Oh. Maar ja, geniet er maar van, dames en heren. Doen wij Zolang ook, het duurt. Ja. Geniet ervan. Je hebt morgen nog. Ja. En eh, donderdag, nou ja, god, geen mofvaartsdagje. Ja, dan ga ik, gewoon zien. ga ik nog wel lekker naar Zaltvoort. Dan ga ik gewoon lekker radio maken. en wil zien in eigenlijk. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien, allemaal. Ja. ja. En, uh, ja. hey, eh, oh ja. Oh, ik wou net zeggen was het weer. ZFM Zandvoort. Het liedje van de Zuidkick. Op zie hem Zandvoort. with your little head down in your hand. Oh my God, you can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone, and it looks like the end. You're back out on the street trying to remember. Oh, how do you start it all? You don't know if you can. You don't care much for strangers touch, but you can't hold your man. You never thought you'd be alone this far down the line, but I know what's been on. the first time that you fell. so many things, baby. If I could only stop my mind from wondering. get on with my Zo, wat een mooi liedje zeg. Wat soft voor jou doen. Ja, nou ja, ach, ik heb, ik heb wel meer van die onvermoede softe kanten. Ja, merk ja, het. Ja, ja, ja. En, eh, is heel zeldzaam hoor, dames en heren. is heel zeldzaam. Nou zeg. Eh. Maar eh, dit waren de Eagles. dat, van het live album. Oh ja. Eh, en eh, het was Wasted Time. Vind ik ja. overigens een van de mooiste ballads die ze ooit hebben gemaakt. Ja, nou is al genoeg. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ik, ik zat al te wachten. Wat gebeurt er allemaal? Bij mij weer fout natuurlijk. Nou, voor mij mag het wel. Je mag wel door laten draaien, maar... Ja, nee, kan ook niet. <laughs> Het kan allemaal niet. Maar ik vind dit eh, even de mooiste ballads die ze ooit gemaakt hebben. Dus eh, ben ik dus mijn artiest in het licht. Eh, ik deeltje weer kwijt. Nou ja. Maar ja. de volgende artiest in het licht, ja, dames en heren. hè? Dan maar zonde. de volgende artiest in het licht hadden we eigenlijk gisteren moeten draaien. Maar ja, toen hadden we geen uitzending. En ik ga het toch vandaag doen. Ja, want gisteren was hij jarig. Uh, onze grote collega, onze fijne vriend Dane Clark. U kent hem allemaal natuurlijk, eh, want hij uh, treedt nog steeds op. Hij heeft zelfs op Bevrijdingspop gestaan afgelopen zaterdag. Heb ik ineens vernomen, dat wist ik niet. Als ik dat geweten had, was ik erheen gegaan. Maar ik, nee, ik, dat wisten we dus niet. Maar goed, in ieder geval, hij was gisteren jarig, dames en heren, onze Deen. En nou, <clears throat> als u niet meer weet hoe die klinkt. Zo. I've been loving you It's growing cold. But my love is growing stronger, baby. As our affair, affair grows on. I've been loving you. A teeny, teeny bitty too long. I don't want to stop now. Oh, oh. With you, my life, yeah. Oh, yes, it is. Has been so wonderful. Lord knows I can't stop now. and you wanted to be free. Yeah. But my love was growing stronger, darling, as it became a habit to me. Ooh. zeggen, anders dat sommigen dat misschien niet met me eens zijn. Dat moeten ze dan lekker zelf weten. Maar ik blijf gewoon zeggen, hij is de beste autosredding vertolker die in de hele wereld rondloopt. Want wat is die jongen toch fantastisch. En ehm, nou, dit was een opname uit 1988. En ik heb hier nog zo iemand in de studio zitten die, eh, die daar ook iets van af weet, geloof ik. Mevrouw Sweres, eh, eh, wat zijn uw herinneringen hieraan? ik trek meteen microfoon 4 vier naar mij toe. Ja, nou doe maar. Ja, nee Ruud, we zijn rijk. Ik heb hier heerlijke herinneringen aan. Werkelijk. Ja, hè? Ja, en wat je daar zegt, de beste autosreddingvertolker ooit. Het is gewoon een ongelooflijk goede zanger, die, eh, die Dane Clark. Ja, en als je daarna gaat dat in de 60 jaren de producers die er zogenaamd verstand van hadden, dat niet in hem zagen zitten. Nee. dat, dat, dat snap je toch niet? Want toen was hij ongeweldig. Bijzonder en dat is onze heerlijke herinnering. En gelukkig zijn we er allemaal nog. En gaan we elkaar gewoon muzikaal stiekem blijven ontmoeten. Zo is dat. <laughs> Ja, ja ik sprak hem nog. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Want dat dat zo'n oude liefde, ja. Nee, ja, eh, nee, dat kan niet anders. We houden we zo lang van elkaar. Dat kan niet, jongens. Dat kan niet. <laughs> dat Clark. moet geleefd worden. <laughs> hij, was, eh, hij was afgelopen eh, zaterdag dus nog te zien op Pinkpop. Of nee, op Bevrijdingspop. Bevrijdingspop. Iets te vroeg, Jans. bevrijdingspop met, met Alain samen. En de krant schreef geloof ik dat hij nog warmer onthaald werd dan zijn, zoon. Ja, ja, ja, dat schreef het aan Dagblad. <laughs> ja. Een geweldig eh, duet. En Alain kreeg vanzelfsprekend veel eer toegewoven. Maar dat Deen opkwam, ja, dat was toch weer een feestje. Ja, het, is, eh, het blijft hem... blijft, Het blijft hem gigant. <laughs> Gisteren was hij jarig. Eh, nou moet ik eerlijk bekennen dat ik niet... Ik probeerde het nog even uit te vinden. Maar ik weet niet precies hoe oud hij geworden is. Maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval Deen, nog van harte gefeliciteerd. Dat hebben we ook al even persoonlijk gedaan. Maar ook nog even via de radio. Uh, van harte, jongen. Want ik weet dat hij een trouw luisteraar van dit programma is. Hij luistert, als hij thuis is, luistert hij altijd. Oh, ja, dat wist oh, ik. dat, is wel leuk om te weten. Ja, dat wist ik dan weer toevallig. Maar goed, uh, eh, Denk Clark dus. En de opname die u hoorde, nou ja, dat was, eh, die is 30 jaar oud. Uh, want dat is ja, ongeveer deze tijd geweest, uh, Beb, dat we die gemaakt hebben toen. Ja, werkelijk. Dat, was in, in, in, in juni 1988. Eh, ja, te Hebben, hebben we deze ECD e uit, opgenomen in een Beverwijks etablissement. Oftewel, het etablissement Hoeve Adrichem. Daar, daar hebben we dit op een zondagmiddag gedaan. Met een grote mobiele studio die er buiten stond. Het was, was echt een geweldige... Eh, happening was dat. Eh, en en eh, nou ja, dit was dus een, een, nummer van Otis Redding en Jerry Butler. En op onnavolgbare wijze vertolkt door onze, onze eigen Deen. Nou, hebben we hem nou genoeg voor in kont gestoken? Of, Nou, zo is het. Nou <laughs> Van nou, we stoppen. Vanwege zijn verjaardag. Dat kan hij niet meer zitten, die jongen. <laughs> Dus. Ja, nou eh, genoeg. We hebben nog een artiest in het licht. Iets heel anders. In het licht.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 Hij is de jongste zoon van Julio... Eh, Iglesias en Isabel Preisler. En vandaar dat zijn eh, volledige naam ook luidt Enrique Miguel Iglesias Preisler. En hij werd geboren eh, in Madrid op 8 mei 1975. Nou, op de valreek heb ik nog iets heel geks. Ja, ik heb iets heel geks. Ik las van de week, of ik hoorde van de week, maar ik weet niet meer waar. Eh, ja, ik zag dat op YouTube een filmpje over een band. En daar ging een hele, dat is een heel raar verhaal. Eh, dat, is de, dat zijn de, de Masked Marauders. De Masked Marauders. Heb jij dat zo goed? Nee. Nee. Nou, het, het, is eigenlijk een hele grote grap. Want eh, de, het is eigenlijk een puur fake project. Eh, de, in, in de jaren zestig uh, verscheen er in Rolling Stone in Amerika plotseling een band onder de naam Masked Marauders. En dat zou een samenwerking zijn tussen de Beatles, de Stones en nog een paar. En die zouden met elkaar een, dus een, een, een plaat hebben opgenomen. Je moet maar eens kijken op, op YouTube. Mask Roders, dan zie je daar het filmpje. En dan zie je ook de mensen die voor die grap verantwoordelijk waren. En uiteindelijk, omdat mensen naar platen van die, band, <laughs> die LP begonnen te vragen... hebben ze een of ander bandje, een, een, een skiffelbandje of zo uit, eh, uit Amerika... hebben ze uiteindelijk een plaat laten opnemen en dan zoveel mogelijk laten luisteren. Eh, lijken op, op, nou ja, op, alsof het dus een samenwerking zou zijn tussen de Beatles en de Stones en nog meer. Nou, dat klonk ongeveer zo. Moet u horen. Dat is leuk. I can get no nookie, heet het nummer. One, take two, take two. One, two, three. even laten horen. De Masked Marauders dus. Eh, het gerucht ging dat het een uh, eh, super sessie zou zijn. Tussen Bob Dylan, Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger. En nog een aantal figuren. En eh, nou ja, daar werd over geschreven. En <laughs> uiteindelijk hebben ze dan maar een soort album uitgebracht. Dit heette I Can Get No Nookie. Natuurlijk een persiflage op I Can Get No Satisfaction. En die min die zingt zou op Mick Jagger moeten lijken zit erop voor vandaag. Ik zie u donderdag weer bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Ik zou zeggen, fijne dag nog en dag!